7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De omzet van de horeca is ook in het tweede kwartaal flink gedaald. Hotels hadden drie kwart minder omzet dan in het eerste kwartaal. Bij restaurants en cafés was het de helft minder. In het eerste kwartaal was de omzet al met bijna 14 gedaald, meldt het CBS. Horecaondernemers waren na het tweede kwartaal nog altijd erg pessimistisch. De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft president Trump opgeroepen om zijn bezoek morgen aan de stad Kenosha af te blazen. De democratische gouverneur is bang dat het bezoek de eenheid en het herstel niet ten goede komt. Trump wil langskomen vanwege de onrust die ontstond nadat een politieagent de zwarte Jacob Blake zeven keer in zijn rug had geschoten. Het Witte Huis laat weten dat het bezoek gewoon doorgaat. Het aantal mensen in de bijstand is voor het eerst in 2,5 jaar weer gestegen. Het afgelopen half jaar kwamen er 12.000 mensen met een bijstandsuitkering bij, meldt het CBS. De stijging gebeurde in het tweede kwartaal, vlak na het begin van de coronacrisis. Vooral jongeren belanden vaker in de bijstand. In de groep onder de 27 jaar kwamen er het afgelopen jaar 5% meer mensen met een uitkering bij. Zeker 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel zijn mogelijk in gevaar gebracht door een fout van het eh, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Gegevens van de asielzoekers in kwestie zijn per ongeluk gepubliceerd op de site van het COA, meldt de NRC. Het gaat om bijvoorbeeld hun naam, geboortedatum, telefoonnummer of verblijfslocatie. Een klein schilderij op een houten paneel uit 1630 is mogelijk toch van Rembrandt. Het schilderij van een man met een baard werd in de jaren 80 ook al eens onderzocht door vooraanstaande experts. Die zeiden dat het niet een echte Rembrandt was, maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat het hout van dezelfde eikenboom afkomstig is als een eerder werk van de beroemde schilder.